Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens toestel in het publiek gecrashed. Vaststaat dat de piloot daarbij om het leven is gekomen. Zeker 75 toeschouwers zijn gewond geraakt, van wie tientallen er slecht aan toe zijn. Een woordvoerder van het vliegveld in Reno gaat ervan uit dat een aantal zwaar gewonden het waarschijnlijk niet zal halen. Op de beelden is te zien hoe het toestel een Mustang P-51 tussen het publiek crasht. De beelden zijn genomen vanaf een tribune op een paar honderd meter afstand. In de brief van minister De Jager over de Griekse schuldencrisis staat niet welke scenario's worden voorbereid om de crisis aan te pakken en hoeveel die gaan kosten. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd. Als de fracties willen weten wat de kosten zijn van bijvoorbeeld doorgaan met steun aan Griekenland of van een Grieks faillissement, dan kunnen ze die informatie vertrouwelijk krijgen. Dat gebeurt omdat de cijfers zeer onzeker zijn. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een aantal sancties tegen Libië ingetrokken. Daardoor kunnen de nationale oliemaatschappij en de centrale bank van het land hun activiteiten weer opstarten. Eerder had de VN besloten dat de zetel van Libië kan worden ingenomen door een vertegenwoordiger van de Nationale Overgangsraad. Minister De Jager is nog steeds de best gewaardeerde minister in het kabinet. Hij krijgt van de kiezer een 6,3, blijkt uit onderzoek van bureau Sinovate. Dat is wel bijna een punt lager dan direct na het aantreden van het kabinet vorig jaar oktober. Na de jager volgen premier Rutte en minister Opstelten. De laagste score is voor minister Hille van Defensie een 4,7. Opmerkelijk is dat 1 op de 8 kiezers denkt dat Geert Wilders minister is. Van de PVV-stemmers denkt zelfs 1 op de 3 dat.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 So I told her I can't wait to freak. See you at the same time next week. Baby, give me to rhyme, I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind, she like Britney Spears, baby, hit me one more time.